Clemens Peters met het NOS Journaal. In het Katshuis spreekt het kabinet onder leiding van premier Rutte vandaag met een aantal organisaties over de vraag hoe de Nederlandse staat moet omgaan met het slavernijverleden. Het is mogelijk een van de laatste stappen naar de excuses voor de slavernij die 19 december door het kabinet worden aangeboden. Sommige organisaties willen dat de excuses volgend jaar juli worden uitgesproken, omdat het dan 150 jaar geleden is dat de Nederlandse slavenhandel daadwerkelijk stopte. En ook willen belanghebbenden dat de excuses worden uitgesproken door de koning en niet door een minister. Brussel moet meer instrumenten krijgen om de gesprekken met kandidaatlid Servië over toetreding tot de Europese Unie te kunnen stoppen. VVD en PvdA vinden dat het kabinet daar bij de Europese Commissie voor moet pleiten. Omdat Belgrado het buitenlandbeleid van de EU ondergraaft door bijvoorbeeld sancties tegen Rusland niet te steunen. De partijen willen dat het kabinet in Brussel een nieuwe toelatingsprocedure voorstelt voor EU-kandidaten. Van landen die het buitenlandbeleid van de EU te weinig ondersteunen moet de kandidatuur wat hen betreft in de ijskast gezet kunnen worden. In Guatemala is oud-president Pérez Molina veroordeeld voor omkoping en corruptie. Hij moet 16 jaar de cel in, net zo lang als zijn voormalige vicepresident. Dankzij de oud-president zouden bedrijven geen invoerrechten hebben hoeven afdragen... en daardoor zou de schatkist 2 miljoen dollar zijn misgelopen. In Utrecht is gisteravond een ambulance gestolen... terwijl de medewerkers bezig waren met een patiënt. De politie kreeg even na tienen een melding... dat een ambulance in en rond de Lange Nieuwstraat op andere auto's was gebotst. Even later werd de ambulance als gestolen gerapporteerd. Het lukte de politie om de dief aan te houden. De ambulance raakte zwaar beschadigd. De hulpverlening aan de patiënt kwam niet in gevaar. Er werd snel een andere ambulance geregeld. Het weer. Er trekken winterse buien met hagel en natte sneeuw over het land. Vanmiddag schijnt af en toe de zon met soms een bui. En dan waait de wind zwak tot matig. Het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Gaat al een stuk beter op de wegen in onze regio. Nog zo'n 40 kilometer file. Maar ja, je zal maar in de file op de A1 staan vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden 5 kilometer met een half uur vertraging. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag of A7 Zaanstad-Hoorn.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 In Peru is president Castillo gisteravond afgezet na een dag van politieke onrust. Hij is aangehouden en wordt beschuldigd van rebellie. Het kabinet overlegt in het Katshuis vanochtend met belangenorganisaties over de excuses voor het slavernijverleden. De bedoeling is dat die op 19 december worden aangeboden. In Guatemala is oud-president Perez Molina veroordeeld voor omkoping en corruptie. Hij moet 16 jaar de cel in, net zo lang als zijn voormalige vicepresident. Het weer, winterse buien met hagel en natte sneeuw. Vanmiddag schijnt af en toe de zon met soms een bui.